Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De boer-burgerbeweging is in zeker vijf provincies de grootste geworden tijdens de verkiezingen van gisteren. De winst van BBB betekent een grote klap voor de coalitiepartijen. VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Veel mensen hebben uit protest niet gestemd op de regeringspartij, vertelt mijn collega Marleen de Rooij. Jazeker, dat is wat je in veel provincies hoorde. Neem voor het Overijssel, Drenthe, Friesland. Ehm, wij worden niet gehoord door het kabinet. Dat was het gevoel in die provincies. Dit kabinet is voor de Randstad en niet voor ons. Het zou goed kunnen dat BBB in alle provincies de grootste wordt. In bijna alle provincies waar nog wordt geteld gaat de partij van Caroline van der Plas aan kop. Ook de combinatie PvdA-GroenLinks heeft het goed gedaan. Zij worden samen met BBB de grootste in de Eerste Kamer. Asielkinderen in ons land die zijn afgewezen hebben het zwaar. Dat zeggen onder meer psychologen en de onderwijsinspectie in Trouw. De kinderen zitten in een aparte opvang. De omstandigheden daar zijn zo slecht dat ze gestrest en angstig zijn. In Terneuzen is vannacht opnieuw een huis beschoten. Er is niemand gewond geraakt en er is ook nog niemand aangehouden. De nacht ervoor werd er in dezelfde straat ook al een huis beschoten. Het gezin dat daar toen lag te slapen raakte niet gewond. Wel was de gevel van het huis beschadigd. En een primeur voor Chelsea. De Britse voetbalclub organiseert als eerste in de, in de Premier League een iftar tijdens de Ramadan. In het stadion schuiven onder meer mensen uit verschillende moskeeën met elkaar aan tafel... om s'avonds het vaste te breken. Chelsea-speler Koulibaly vindt dat een goed idee. Ramadan is not like, I think, strict things I think is like uh, is open. You know, the night I think everybody is happy to be together. Everybody is um, is happy to eat together. Also to pray together. De Ramadan begint dit jaar voor de meeste moslims waarschijnlijk op 22 maart. Of het zeker die datum is, dat ligt nog aan de stand van de maan. En het weer nog vanochtend op veel plekken regen. Vooral in het noorden, daar blijft het een flinke tijd nat. Vanmiddag dan is het vaker droog en is in Limburg ook best wat zon te zien. Het wordt 9 tot 13 graden.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 fool me? Would you ever picture what it been. Calling his phone like he'll send me a pin. Ducking my shit cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you.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 the holy old Curious of things you said if we ever broke up Boy, don't get emotional Cause it's not personal It's just the way, goes If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything that we had if we ever broke up You're living in wonderland If you think I'll understand All the shit you put me through things is something you want to be true Then pack up your drama, this selfish dilemma Is something this shit can undo Like I'll never hate you, but only if you want to So much time like who knew If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything I thought we had if we ever broke up If we ever broke up out and tell him all the shittiest of things you said if we ever broke up. Boy, don't get emotional, cause it's not personal. It's just the way, just the way it goes.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 a girl. Love, sex, magic. On the floor. You know what I mean. Get it, girl. I bet that I can make you believe in love and sex and magic. Ow. I see you on the floor. Get it, girl.